Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het havenbedrijf van Rotterdam doet goede zaken... door de onzekerheid over de precieze datum waarop de Britten de EU verlaten. Britse en Europese bedrijven sloegen voorraden in... om voor te sorteren op de brexit, die mogelijk chaotisch zou kunnen verlopen. Vooral in maart, de maand waarin de uittreding uit de EU was gepland... zag de Rotterdamse haven een recordoverslag. Exacte cijfers van de handel tussen de Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk zijn niet bekendgemaakt. Wel groeide de rollende vrachtstroom met ruim 10 procent. De premies voor WA-verzekeringen voor auto's zijn opnieuw gestegen. En opnieuw gaan vooral jongeren meer betalen, meldt vergelijkingssite Independer. Vorig jaar waren de autoverzekeringen al duurder dan ooit. Dit jaar komen er voor jongeren nog enkele honderden euro's bij. De gemiddelde jaarpremie voor een WA-autoverzekering voor Nederlanders van tussen de 18 en 24 is nu 1358 euro. In 2016 was het nog 828 euro. Volgens Independent betalen jongeren tot 24 jaar nu gemiddeld bijna twee keer zoveel als oudere generaties. In New York is een man opgepakt die met twee jerrycans benzine en aanstekers de St. Patrick's-kathedraal was binnengelopen. Naar eigen zeggen had hij die bij zich omdat zijn auto zonder benzine stond, maar dat bleek verzonnen. De man is een bekende van de politie, wat hij van plan was is niet duidelijk. Aan de oostkant van Rusland is een ijsbeer aan land gekomen die daar helemaal niet thuis hoort. Waarschijnlijk had hij op een losgeraakte ijsschots een reis gemaakt van zo'n 700 kilometer. Greenpeace denkt dat dat het gevolg is van de opwarming van de aarde. De ijsbeer kwam aan land op het Russische schiereiland Kamchatka en was ernstig verzwakt.